Gert Kluk met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Syrië burgers klem die door de gevechten van de laatste tijd geen kant op kunnen, meldt de UNHCR. Elders in Syrië is de situatie anders. Hoewel er dus nog steeds wordt gevochten, zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 750.000 Syriërs, die in eigen land op de vlucht waren, teruggekeerd naar gebieden die weer onder controle staan van de Syrische regering. Afval dat op elf grote NS-stations gescheiden wordt ingezameld... gaat in de meeste gevallen uiteindelijk toch in één afvalcontainer. Volgens Dns loopt de gescheiden afvalinzameling spaak op praktische problemen... en de hoge kosten. De NS is met schoonmaak- en afvalbedrijven in gesprek om te kijken wat er beter kan. De Franse president Macron ontslaat een van zijn lijfwachten. De man had in mei bij een betoging een student met grof geweld tegen de grond gewerkt. Er zijn beelden van het incident waarop de lijfwacht goed herkenbaar was ook al droeg hij een ME-helm. Macron lag onder vuur omdat de man nog steeds op zijn post zat. De Zuid-Koreaanse oud-president Park krijgt een hogere gevangenisstraf. In april werd ze veroordeeld tot 24 jaar cel voor machtsmisbruik en omkoping. Nu komt daar nog acht jaar bij voor het misbruiken van staatsgelden en het overtreden van de kieswet. Zo'n 40.000 deelnemers zijn bezig aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Traditioneel worden ze ingehaald op de Via Gladiola. De eerste deelnemer aan de Vierdaagse is al gefinished. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam vlak voor half negen in zijn rolstoel over de finish. De Nederlandse autobranche waarschuwt voor teruggedraaide kilometertellers in auto's die uit Duitsland zijn geïmporteerd. Bij 1 op de 5 auto's is iets mis en bij een op de 10 is zeker gerommeld, zeggen de vereniging Aanpak Tellenfraude en de Rijksdienst voor het Wegverkeer na onderzoek. In de helft van de gevallen was de kilometerstand tussen de 10 en 50.000 kilometer teruggedraaid. Het weer tamelijk zonnig, ook flinke stapelwolken. Het wordt 25 graden aan de kust tot 30 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.